uur. van kan met het NOS De Belastingdienst koos vooral mensen met een laag inkomen uit... om extra te controleren op fraude met de kinderopvangtoeslag. Dat zegt de fiscus tegen RTL Nieuws en Trouw... nadat beide media de vragen over hadden gesteld. Hogere inkomens werden juist ontzien. Volgens de fiscus bestaat er een statistisch verband... tussen de hoogte van het inkomen en de kans dat iemand een onjuiste aanvraag doet. Daar werd gebruik gemaakt van een zelflerend algoritme... om die gevallen eruit te pikken. Bij een busongeluk in het westen van Bulgarije zijn zeker 45 mensen om het leven gekomen. Volgens Bulgaarse media gaat het om een toeristenbus afkomstig uit Noord-Macedonië. De bus verongelukte rond drie uur vannacht en vloog vervolgens in brand. Onder de doden zijn volgens een Bulgaars persbureau 12 kinderen. Ook de chauffeur zou om het leven zijn gekomen. Er waren op het moment van het ongeluk 52 mensen aan boord. De man die gisteren in Amerikaanse plaats Waukesha in Wisconsin... met zijn terreinwagen inreed op een kerstparade... had geen terroristisch motief, zegt de politie. De 39-jarige man veroorzaakte een bloedbad... door meerdere mensen omver te rijden in de optocht. Er vielen vijf doden en 48 gewonden. Zeker negen van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man wordt aangeklaagd voor de dood van vijf mensen. Het motief van de dader is nog niet duidelijk. Wel melden verschillende Amerikaanse media... dat hij veelvuldig in aanraking is geweest met justitie. De Franse premier Jean Castex is positief getest op het coronavirus. Dat bleek kort na een bezoek aan de Belgische premier De Croo. Komende tien dagen zit hij in isolatie, zegt zijn kantoor, maar blijft wel aan het werk. Vanwege de besmetting van de Franse premier gaat ook een deel van het Belgische kabinet in quarantaine. Het gaat onder andere om premier De Croo en minister Wilmes van Buitenlandse Zaken. Het weer, de dag begint bewolkt met in het zuiden nog wat regen. In de middag is er af en toe ruimte voor de zon en het blijft vrijwel overal droog. Temperaturen lopen uiteen van 6 graden in Limburg tot 11 aan de kust.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 But I'm gonna keep your jeans and your old black hat. Cause I wanna, they look good on me. You're never gonna get You could act real tough if you wanna. You could say you're torn, but I've heard enough.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 De Belastingdienst koos vooral mensen met een laag inkomen uit... om extra te controleren op fraude met de kinderopvangtoeslag. Dat zegt de fiscus tegen RTO Nieuws en Trouw. De man die gisteren in de Amerikaanse plaats Waukesha in Wisconsin... met zijn terreinwagen inreed op een kerstparade... had geen terroristisch motief, zegt de politie. En het aantal miljonairs in Nederland is weer toegenomen. Begin 2020 telde het CBS 24.000 miljonairs meer dan het jaar daarvoor. In totaal tent ons land bijna 280.000 huishoudens... met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Het weer, de dag begint bewolkt, midden in het zuiden nog wat regen. In de middag is er af en toe ruimte voor de zon en het blijft vrijwel overal droog. Temperaturen lopen uiteen van 6 graden in Limburg tot 11 aan de kust.